Het ministerie drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Hij noemde Van Liende en zijn partners verder onbetrouwbaar omdat ze logen. Ook zouden ze, doordat ze rondliepen bij het consortium, hebben geweten wat de maximumprijs was voor de mondkapjes. En gingen ze daar met hun prijs net iets boven zitten. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie ziet mogelijkheden om van veel meer daders DNA-materiaal op te slaan in een databank. Een wens van de Tweede Kamer. Nu wordt DNA-materiaal pas afgenomen als iemand is veroordeeld. En dat gaat soms mis, bijvoorbeeld als veroordeelden al op vrije voeten zijn. Maar volgens de minister zou DNA-materiaal ook in eerste instantie alleen bewaard kunnen worden... en pas daadwerkelijk worden opgenomen in de databank als iemand is veroordeeld. Een groot deel van het losgeld dat was betaald na de grote cyberaanval... op het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline is teruggevonden. De FBI wist zo'n 1,7 miljoen aan bitcoin te achterhalen. Dat was eerst ongeveer twee keer zoveel waard... maar de koers van de bitcoin is intussen flink gedaald. Door de aanval van de bende uit Oost-Europa kwamen vorige maand veel pompstations in Amerika zonder brandstof te zitten. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. Het land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam... en won afgelopen avond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen ook hun tweede EK-duel eenvoudig gewonnen. Oranje was met 7-1 te sterk voor Spanje. Spits Frederik Matla scoorde een hattrick. De laatste groepswedstrijd op het EK is woensdag tegen Schotland. Het weer vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 11. Overdag opnieuw een zonnige dag bij 20 tot 25 graden.